Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeesters van zeven grote steden verzetten zich tegen het illegale kwotum van het kabinet. De politie moet dit jaar 4800 illegale oppakken, 35% meer dan vorig jaar. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Groningen en Leeuwarden hebben daar grote moeite mee, zeiden ze in Nieuwsuur. Ze zijn bang voor een jacht op illegale en weigeren daarvoor extra agenten in te zetten politie in Amsterdam gaat tijdens Koninginnedag boetes uitdelen voor openbare dronkenschap. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd tegen de lokale zender AT5. Dronken feestvierders kunnen boetes verwachten van 70 tot 340 euro. Van der Laan wilde ook dat coma-zuipers die naar het ziekenhuis moeten hun eigen ambulancerit gaan betalen, maar dat blijkt niet mogelijk. In de buurt van Antwerpen is een dode baby gevonden in een vuilniswagen. Het drie maanden oude meisje was enkele uren eerder door haar moeder als vermist opgegeven. Het kind zou zomaar uit haar wiegje zijn verdwenen. Omdat juist de vuilniswagen was langs geweest, besloot de Belgische politie die te doorzoeken. De moeder van de baby zit vast, net als de oma die in hetzelfde huis woont. Paus Benedictus is begonnen aan een driedaags bezoek aan Mexico. Hij werd op de luchthaven van de stad León verwelkomd door president Calderon. In de stad wordt feest gevierd alsof het carnaval is. Morgenochtend zal de paus voor honderdduizenden gelovigen voorgaan in een openluchtmis. Maandag vliegt hij door naar Cuba. André Kuipers en zijn collega's in het ISS moeten schuilen voor ruimteafval. Een stuk van een oude Russische raket zal rond half acht het ruimtestation passeren, waarschijnlijk op 23 kilometer afstand. Volgens de NASA is er geen direct gevaar, maar uit voorzorg moeten de astronauten in ontsnappingsmodules wachten tot het ruimtepuin is langsgevlogen.